Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Nederlandse missie in bommen in het gebied, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De Nederlandse experts zullen samen met verkenningseenheden op patrouille gaan. Vooral in het noorden van Mali is de veiligheidssituatie de laatste tijd verslechterd. De vier chauffeurs die het afgelopen weekend in Amsterdam werden aangehouden... omdat ze via Uberpop taxiritjes aanboden... hebben ieder een boete van 1500 euro gekregen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een eerste vergrijp... en wordt er daarom geen maximale boete gegeven. De maximumboete die op het illegaal aanbieden van taxiritten staat... is 4200 euro. Gisteren maakte Uber, de eigenaar van Uberpop... bekend dat het de boetes wil betalen. In de Turkse provincie Gaziantep heeft de politie 150 kilo explosieven gevonden. Ook zijn 20 bomvesten, wapens en munitie ontdekt, melden Turkse media. De hoeveelheid explosieven zou voldoende zijn om een middelgrote stad op te blazen. Op diverse plaatsen, zoals Istanbul en Ankara, is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Gaziantep is een provincie in het zuiden van Turkije, grenzend aan Syrië. Het Vaticaan blijft tegen het homohuwelijk, maar lijkt wel van plan om een veel mildere en een duidelijk andere houding tegen homo's aan te nemen. In een rapport van de bisschoppensynode in Rome staat dat homo's talenten en kwaliteiten hebben. De katholieke kerk zou homo's kunnen accepteren en de positieve aspecten van homorelaties kunnen herkennen, schrijven de bisschoppen. NAC Breda heeft trainer Guldelje ontslagen. De club houdt de coach verantwoordelijk voor de matige prestaties. De Serviër leidde NAC sinds november 2012. NAC bezet momenteel de 15e plaats in de eredivisie en verloor zijn laatste drie competitieduels. Het weer, er zijn op steeds meer plaatsen opklaringen. Alleen in het noordwesten en langs de westkust blijft nog een bui mogelijk. Vannacht koelt het af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files met een lengte van 3 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht 3 kilometer voor knooppunt Holendrecht. En verderop richting Den Bosch bij Beesten 4 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen knooppunt Watergaasmeer en Afrit Rij 4 kilometer. En tussen knooppunt Watergaasmeer en Nieuwendam 5 A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 3. Richting Den Haag staat tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn 9 kilometer door een ongeluk. Bij Knoop het Oude Rijn zijn daardoor twee rijstroken dicht. A13 richting Rotterdam tussen Knoop het Ipenburg en de afrit roodreis 5. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Klaverpolder en Randweg Dordrecht 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert bij Dordrecht de rechte rijstok. Verderop staat 7 kilometer op de A16 tussen Knoop het en Terbrechtseplein. En op de A16 maar dan richting Breda 3 kilometer van Knoopend Klaverpolderplein. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knooppunten Keterplein en Terbrechtseplein 6. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 3 kilometer. En vanuit Utrecht richting Breda. Bij knooppunt net 4. En verderop 3 kilometer voor de brug Gorkum. Op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat 3 kilometer file voor knooppunt Rijnsweert.